Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Italiaanse kust 750 migranten van een visserschip gehaald. Acht vrouwen en kinderen zijn naar het ziekenhuis op Lampedusa gebracht. De anderen zitten nu op een schip van de kustwacht... en van de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Italië wil de vluchtelingen niet toelaten... omdat het schip eerst door de wateren van Malta is gevaren. Malta zegt dat de vissersboot op weg was naar Lampedusa... en dat Italië de opvarenden dus moet opvangen. Vorige maand maakten beide landen ruzie over het migrantenschip Aquarius. Dat kon uiteindelijk terecht in Spanje. De mensen in de auto die vannacht verongelukte op de A59 bij Rosmalen waren aan het streamen. De politie bevestigt dat vanuit de auto rechtstreeks beeld of geluid op internet werd gezet. Of dat streamen ook de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vannacht om twee uur raakte de auto van de weg en kwam op zijn kant terecht. Een vrouw uit Gemert kwam om het leven, vier andere inzittenden raakten gewond. De Iraakse regering heeft extra veiligheidstroepen naar het zuiden van het land gestuurd... waar het al de hele week onrustig is. Demonstranten in steden als Basra en Najaf eisen meer banen... en basisvoorzieningen als water en elektriciteit. Gisteren werd een luchthaven bestormd, een haven geblokkeerd... en een overheidsgebouw bezet. De nationale feestdag in Frankrijk, 14 juillet, is vanochtend niet helemaal vlekkeloos verlopen. Negen gevechtsvliegtuigen die normaal drie blauwe, dan drie witte en dan drie rode strepen in de lucht achterlaten, hadden een foutje gemaakt. Eén piloot koos de verkeerde kleur, waardoor de vlag niet meer helemaal klopte. Niet veel later botsten tijdens het défilé op het Place de la Concorde in Parijs twee motoragenten op elkaar. Ze raakten niet gewond en kregen een ongemakkelijk applaus van president Macron en het publiek. Het weer volop zon en het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog iets warmer, dan wordt het 24 tot 29 graden.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 could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. got it right replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna my thoughts are running loose. It's just thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, in my head, and I can get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Een begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag, een temperatuurtje van een graad of 3, 24. Ze hebben absoluut niks eh, te klagen, ook niet eh, natuurlijk met het festival van vanavond. We hebben het over Dancing in the Streets, wat vanaf eh, vanavond 8 uur in het centrum gaat plaatsvinden. Ja, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We gaan ons opmaken voor de troonsfinale van zo dadelijk om 4 uur. Maar we hebben nog andere dingen in uur 2. Ja, troonsfinale hebben we natuurlijk over het WK voetbal. Eh, de wedstrijd tussen Engeland en België. Die begint om 4 uur. Ja, in het eerste uur hadden we natuurlijk al eh, de eerste race van eh, de DTM op het circuit Zandvoort... met live verslag van onze collega Willem van Densen. Hij komt ook in het tweede uur tegen vieren weer in, in de uitzending... voor een verslag van de, de even kijken... de VIA Formule 3 European Championship... Die race wordt eh, om kwart over drie aangevangen en die duurt tot tien voor vier... Eh, met deelname met van Schumacher, inderdaad de zoon van... Goed, eh, even kijken. Wat hebben we verder nog? Tour de France, de achtste etappe. 181 kilometer van Dreux naar Armiens Métropole. daar wellicht ook nog een tussenstand van in het tweede uur. En natuurlijk hebben we de halve finale, het tweede deel van de halve finale. En dan hebben we het over tennis tussen Djokovic en Nadal. Ze hebben om, drie uur zijn ze weer, eh, om twee uur zijn ze weer begonnen met eh, het tweede deel van hun wedstrijd. Want gisteravond bij het invallende duisternis... zijn ze bij een 2-1 sets voorsprong van Djokovic gestopt. Nou, ik kan u mededelen dat Nadal de vierde set heeft met 6-3 naar zich toe heeft getrokken. Dus zojuist zijn ze begonnen aan de derde set... Eh, waar Djokovic begon met serveren en momenteel de tussenstand 1 tegen 0 is. We houden u ook daarvan op de hoogte. En verder natuurlijk de vaste onderwerpen, zoals er zijn evenementenagenda rond de klok van half vier. Er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Daarnaast natuurlijk wat Zandvoorts nieuws in het kort dus ik zou zeggen, ook genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via, via www.zfm-live.nl. Ja, het staat er niet in eh, voor Engeland eh, het WK winnen... maar de troostfinale kunnen ze nog wel winnen. Vanmiddag om 4 uur van eh, België. Nou, om ze een beetje in, in de stemming te houden... toch nog een keer voetbals coming home. we'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back. It's coming. sure England's gonna throw it your het verliep wel heel apart hè, voor eh, Engeland, het eh, WK voetbal in eh, Rusland. In eerste instantie dachten ze van nou, dat gaat helemaal niks worden. Dat wordt helemaal niks met Engeland. Maar steeds weer winst, winst, winst. Dat ziet er goed uit. En dan kunnen we de finale ook wel gaan halen en die beker naar huis brengen. It's coming home. Helaas lukte dat net niet voor de Engelsen. Maar ze mogen wel in de troostfinale spelen. Ze raken om 4 uur tegen, jawel, België. kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet wonen in Cuba. ik Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, is me te na. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het toch goed. ze kunnen het, hè, de rode duivels. Ze gaan ze verslaan, eh, de, Engelsen vanmiddag tijdens eh, de troostfinale. Nee. Jij zit me aan te kijken, van dat gaat hem niet worden. Nee, nee. Zullen we een beetje leggen? Ja, dat doen we. Dat doen, we. Ja? Jij zegt België? België. Ben ik voor Engeland? Oké. Ben, dan een biertje? Ja, is goed. Komt goed. goed. Oké, nou. Dat biertje krijg ik wel van je. <laughs> Kunnen we het nu hebben over eh, Dancing in the Streets? Want dat vindt vanavond weer plaats. Ja, het komt straks ook nog voorbij in, tijdens de evenementenagenda. Maar ik wil er toch even apart bij stilstaan. Want het er staat een keur van artiesten vanavond in het centrum van Zandvoort. Het is wel even tijd om daar extra aandacht aan te besteden. En zoals gezegd, terwijl de DTM-bolides eh, dit weekend over het, zand, over het circuit razen... zorgen de deelnemers van het muziekfestival Zandvoort op vanavond een, voor eenzelfde soort spektakel. Een keur aan Zandvoortse DJ's en artiesten zal op diverse podia in het centrum opzwepende muziek ten gehore brengen. Bijvoorbeeld op het Dorpsplein bij Jenks Saloon staan uitsluitend bekende Zandvoortse DJ's talent DJ Jari begint de avond... gevolgd door DJ Hitro, die inmiddels ook producer is. Op primetime uh, de Zandvoortse trots DJ Raimundo... de huis-dj van de Escape in Amsterdam. De WKND-miljonairs sluiten de avond op het Dorpsplein af. Het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein komt met een voor deze avond verrassend optreden. Zij presenteren een rock'n'roll avond. DJ Ann komt draaien met een danseres die ook nog eens een workshop rock'n'roll dansen geeft. Het trio Blue Moon speelt covers van de grootheden uit de jaren 50 en 60. De dresscode, als je wilt, rock and roll. In de Haltestraat staan drie podia, zelfs drie podia met afwisselende muziek. Bij discotheek Chin Chin in eh, het in Zandvoort al zeer bekende duo Boom... met Erik Houweling achter de draaitafels en Bas Koning op de tenorsaxofoon. Daarnaast optredens van de DJ's Mac, René en Remix. Op het podium voor Café Anders en vier een drietal DJ's ook weer uit Zandvoort. DJ Mick, DJ Clubman en DJ Molina hebben elk hun eigen stijl ontwikkeld... en het kan niet anders dan dat het weer een geweldig feestje gaat worden... in het midden van de Halterstraat. En last but not least zeker Café Kou, Laurel en Hardy. Op het podium tegenover het café treedt een viertal DJ's op... Eh, elk met een heel eigen stijl. Lady Mix met Latin Beats, Ramonski met House and Electric... Frank Fink met spatzuivere rock... en DJ Nop, wie kent hem niet met een gevarieerde mix van, met muziekstijlen waar de anderen niet aan toe zijn gekomen. Met andere woorden, ga je vanmiddag, vanavond naar het centrum van Zandvoort... vergeet je dansschoenen niet aan te trekken. Het begint allemaal om 8 uur en de toegang is zoals bij al dit soort Zandvoortse festivals geheel gratis. Dat gaat weer een mooi feest worden. keep moving, gotta keep grooving. we gaan we weer lekker dansen in het centrum van Zandvoort. Met opzwepende beats door de DJ's eh, die daar op diverse podia staan. En om alvast een beetje in de stemming te komen... draaiden we deze van eh, Pieter Schack Een lekkere gouden ouwe, maar wel dancing down the streets. Dus leuk om eh, te draaien achter het item waar Albert-Jan het juist over had. En hier is Shepard, Coming Home. Eigenlijk wel het voetbalplaatje. Alleen hij was er niet bij. Weer vreemd. been stuck in motion, moving too fast.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 Je weet het maar nooit, in ieder geval Coming Home. Eh, ook de single van eh, Shepard, die heet Zo. Het is vier minuten voor half vier, een zonnig Zandvoort. Geniet er lekker van. Nou, je radio op ZFM, want we hebben weer nieuws voor je. Ja, was het dan toch zo dat vroeger, de, de, vroeger Beach Club vroeger in Bloemendaal geen feesten meer mocht organiseren. Ja, klopt. klopt. Maar daar zit toch een, nog een, een, laten we zeggen, een uitwijkmogelijkheid. Want Beachclub vroeger in Bloemendaal aan Zee mag morgen gewoon het feest Meisjes blijven meisjes geven. Een woordvoerster van de gemeente gaf gisteren aan dat dit niet mocht... maar de, die conclusie was verkeerd. De club en de gemeente liggen in de clinch over het aantal feesten... dat vroeger mag geven dit jaar. Andere strandtenten hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Bloemendaal. Vroeger meent dat er een overgangsregeling geldt. De twee partijen hebben eh, regelmatig overleg voor de rechter daarover. Feesten die vroeger wil organiseren op 15 juli, 22 juli en 5 augustus... Eh, vallen echter buiten deze discussie, beaamt ook de gemeente. Dit zijn collectieve evenementsdagen voor alle strandtenten in Bloemendaal aan Zee. En zij geven op deze dagen allemaal feesten. Dus morgen eh, tijdens het evenement Meisjes Blijven Meisjes... is Beach Club Vroeger gewoon van de partij. Dat zijn eh, mooie berichten. Morgen gewoon het feestje bij Vroeger... voor de meisjes en Meisjes Blijven Meisjes. En altijd als eh, deze muziek eh, langskomt, zegt Albert-Jan pizza. <laughs> Inderdaad, eh, de single van Eros Ramazzotti en Terra Promessa. We zijn toegekomen aan die lange evenementagenda... want er is weer de komende dagen genoeg te doen, Albert-Jan. Ja, zeker op het circuit Zandvoort. Momenteel rijden daar de Formule 3 Europese Championship, hun tweede race... En om tien voor vier gaan we even live schakelen met het circuit Zandvoort. Maar ook morgen is er een bult Harry op het circuit. En dat, dat eh, begint gelukkig al om kwart over negen. Oh, lekker vroeg. De DTM <laughs> eh, met een, half uur durende free practice. Dus morgenochtend om kwart over negen barst het racegeweld weer los op het circuit. En dat loopt zelfs door tot een uur of zes. Dus eigenlijk, bent u in Zandvoort eh, een weekend op vakantie... en wilt u dit is, het evenement eens een keer van dichtbij meemaken... het kan live op het circuit Zandvoort. Zoals al eerder aangegeven, vanavond is ook een eh, feest in het eh, centrum van Zandvoort. Dus vergeet je dansschoenen niet aan te doen met het evenement Dancing in the Streets. Het begint eh, vanavond om 8 uur. En op diverse locaties en podia verspreid over het centrum van Zandvoort... kunt u uit van diverse muzieksoorten genieten van rock and roll tot reggae en enzovoort. Dus vanavond een bruisend Zandvoort centrum tijdens het evenement Dancing in the Street. En tot en met 19 juni staat het Zandvoort Museum volledig in het teken van de tentoonstelling Art with Pride. Fotograaf René Zuiderveld geeft op 22 juli een rondleiding in het museum... en licht het werk van verschillende kunstenaars toe. De datum is 22 juli, eh, de inloop is vanaf half drie... en de rondleiding begint om drie uur. De entree is 3 euro of museumkaarthouders inclusief koffie en thee. Nou, zoals al gezegd, morgenmiddag de ontknoping. Wie wordt de Europees kampioen zandsculpturen in Zandvoort? Het wordt morgen allemaal om kwart over vijf voor het museum aan de Zwaluweestraat bekendgemaakt. En u kunt nog tot ver in november genieten van deze sculpturen. En eh, u kunt natuurlijk ook de diverse wandelroutes... En, zodat u geen één zandsculptuur hoeft te missen. Maar het eerste hoogtepunt is natuurlijk morgen kwart over vijf... de bekendmaking van de Europees kampioenschap zandsculpturen 2018 uit Zandvoort. Dan is er ook weer een zomermarkt. En eh, dat is eh, op, eh, even kijken, dat is vandaag ook nog tot 6 uur. En dat is vanaf 14 juli is dat al iedere zaterdag in de maanden juli en augustus. Dus een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vauvage te Zandvoort. Dus bent u lekker op het strand. U kunt de kraampjes niet missen tijdens deze zomermarkt aan de boulevard Zandvoort. Volgende week weer de zomermarkt. Een terugkerend evenement. Eh, vanavond is er ook op 14 juli eh, vanaf half acht... een Let's Party Disco and Dance Classic strandfeest. Het houdt maar niet op, hè? Deze zomer eh, organiseert Let's Party vier bruisende strandfeesten... voor 30-plussers bij de haven van Zandvoort. Strandafgang nummertje 9. De data was er alleen op 9 juni en vandaag is 14 juli aan de beurt. De kaarten zijn 11 euro en aan de deurprijs zijn ze 14 euro. Dit vanavond allemaal om half acht en duurt tot vijf voor twaalf. The place to be, de haven van Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op de website www.dehavenvanzandvoort.nl Maken we een stapje naar 20 juli. Dan eh, is het weer tijd voor de Ibiza-markt. Echt ook een hartstikke leuke markt. Eh, eh, de Ibiza-markten zijn geïnspireerd op de hippie-markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee. Het is een aanrader, ik ben er vorige week ook geweest. Op de Ibiza-markt kun je terecht met exclusieve aanbod van producten divers. Maar allemaal een beetje met het Ibiza-gevoel. Dus de eerstvolgende keer is op 20 juli van 2 tot 8 uur. Dan heb ik 21 juli de WCEA Music Department... Dat is van 3 tot 4 uur op het, eh, eh, in het muziekpaviljoen in het centrum van Zandvoort. En eh, deze groep mensen zullen een repertoire van pop en muziek spelen... op 21 juli tussen 3 en 4 uur op het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Dan ook op 21 juli is er een rommelmarkt uh, Oud-Noord... met aansluitend een multicultureel culinair. Buurtvereniging Het Soentje organiseert alles... en het begint morgens van 7 tot 2 uur. Op 21 eh, juni, juli dus de Robbelmarkt Oud-Noord aansluitend multicultureel culinair. Dat op de 21ste in Noord. Dan gaan we naar 22 juli. Dan is het weer tijd voor een, de, de klassieker, een zomermarkt. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement waar zowel bezoekers als handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat deze jaarmarkt weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. 22 juli van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags de zomermarkt. Dan op 22 juli is er weer, wordt er weer, wordt op het circuit Zandvoort... tijdens de DNRT 10 Hours. De stichting eh, DNRT organiseert de derde endurance confrontatie van het seizoen op 22 juli. DNRT 10 Hours. De wedstrijd kent een lengte van 10 uur. Niet alleen snelheid is van belang bij deze wedstrijd... maar ook de strategie zal doorslag geven. 22 juli, circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. En alsof dat nog niet genoeg is, op 22 juli vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s'avonds is het weer tijd voor Zandvoort Alive. Heerlijk, zand tussen je tenen, een glas vers gemaakte, gemaakte mojito in je linkerhand... de vuist van je eh, rechterhand in de lucht bewegend op de beat... en blije gezichten van vrienden om je heen. Dat kan alleen maar in Zandvoort Alive. En dat is allemaal, zoals gezegd, op 22 juli van 4 uur s middags tot 1 minuut voor 12. De deelnemende standpaviljoens zijn Mango's Beach Bar in Brussels aan Zee... En dat is strandafgang 14 en 15. De toegang is gratis. En wat u ook nog kan doen, als dat u allemaal eh, niet uitkomt... u kunt altijd nog tot 1 augustus naar de Mark, Mark Visser... de Takeover. Deze couturier exposeert zijn, eh, zijn eh, kunstwerken in het raadhuis... en in het museum van Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg te doen in Zandvoort. En vergeet het reuzenrad eh, niet, uh, eh, Albert-Jan. hele maand eh, jullie nog op het Badhuisplein. He, dan kan je lekker, lekker draaien in die molen van 40 meter hoog. Op dit moment gaande op het eh, circuit Zandvoort in het DTM-weekend eh, de Formule 3-race. Nog iets meer dan 10 minuten te gaan. Daarover straks veel meer met eh, Willem van Densen. Want rond 10 voor uh, 4 gaan we weer met hem schakelen. Eerst gaan we naar Dancing in the Streets. Vanavond dus tegelijkertijd met het DTM-weekend wordt het altijd georganiseerd. Dancing in the Streets. Met vanavond bij het Wapen van Zandvoort. Jawel, rock and roll. There's a lot of things I like. A lot of things I like. But I love. I love. I love rock and roll. seventeen. strong, playing my favorite song, and I can tell it wouldn't be long. The hills with me, yeah me, and I tell it wouldn't be long. The hills with me. evenementenagenda bij ZFM. De single van John Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Dat allemaal live gezongen. Blijft een leuke plaats.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 Daar aan zee gaan. Dat is ook altijd gezellig. Je de zin van eh, Pieter Allen en Ico To Rio. Een lekkere zonnige plaats. En het is zonnig, ook op de boulevard. Laten we eens even naar de boulevard toe gaan. En eh, dan naar een, eh, een, een, viskraam die daar staat. Ja, want dat is leuk. In, navolging uh, tot... op een gegeven moment hebben ze aan de boulevard allerlei van die betonnen tafels neergezet. Waar ook die, die kramen staan. Waar dan de diverse kramen... waar je dus je broodje kan opeten. En mhm. je lekkere salades. Eh, maar eh, eh, de betonnen tafel bij viskraap Jaap Kroon op boulevard Pauwersloot... is eens kort verfraaid met een plastic tafelkleed... dat om de tafel is, zoals ze dat noemen, gerapt. Gemorst vet trok in de tafel en dat maakte het er niet frisser op. Door het rappen kan dat nu niet meer. Het tafelkleed kan schoon worden gemaakt en is dus hygiënischer. Gasten lieten zich positief hierover uit, maar handhaving daarentegen vond dit niet, dat dit niet kon. De tafel zou voor de helft van de gemeente zijn en die wist van niets. Of de suggestie van Jaap Kroon om de helft van de, van de rekening... dan naar de gemeente te sturen, ging men niet in. Overleg met wethouder zou volgen. Jaap Kroon wacht het af. Nou, wij ook. <laughs> Oké, ja, ik vind, het wel heel grappig hoor. Ongelooflijk. Wil je dan de helft van de rekening hebben? Nou, dat kan hoor. Geen enkel probleem. snel naar het circuit Zandvoort, want volgens mij zitten we tegen het einde van de wedstrijd van de Formule 3, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Het laatste ronde bezig. Eh, de leiders uh, bevinden zich op de hunsrug. Dus eh, nog een klein minuutje, dan valt de finish Nou, hier hebben we geen startplak, maar een uh, startlicht. <laughs> Ook het algemeen in de autosport. de start verliep niet het beste voor de polezetter. Dat was Daniel Tiktum de Red Bull eh, junior. Hij toch gepasseerd door eh, Ralf Aaron, de Est probeerde dat eh, goed te maken, gelijk in de Tarzanbocht. Er was een derde die dacht, nou als jullie ermee vechten, gaat de derde er meestal mee heen. In dit geval was het niet zo. Uh, Aaron en Tiktum die reden naast elkaar richting Tarzanbocht. Het was Nick Schumacher die dacht, nou dan ga ik buitenom. Ja, eh, hij werd eigenlijk een beetje een kunstje geflikt door uh, Tictum. Je zou gedacht hebben, ja, Schumacher zal een bekende naam zijn in de sport, maar daar ben ik niet van onder de indruk. Die liep zijn auto eigenlijk eh, om de tas aan in te sturen iets te lang recht rechtdoor rijden, waarop Schumacher geen kant meer op kon. Ja, de enige kant die erop kon was de grindbak in, in de Tarzanbocht. En daar stranden Mick eh, Schumacher. Hij raakte nog wel enigszins eh, de auto van eh, Daniel Tichtem. ja, dat had toch de invloed op die Tichtem, want die is inmiddels teruggevallen naar de zevende plaats. Kijken we even naar de leider in de wedstrijd en de vermoedelijke winnaar dan. Dat is de eerste Ralf Aaron met de tweede plaats... Marcus Armstrong, een Nieuw-Zeelander eh, die race met een Italiaanse eh, licentie. Dat is ook de leider in het eh, Formule 3 kampioenschap. En derde zien we dat de Chinees Huang Zhu. <laughs> In één keer goed. Ja, <laughs> ik heb geoefend. <laughs> Ja. En dat, ja, dat is het Formule 3 gebeuren, die overigens morgen nog een race rijden. En ja, ik eh, noemde Tiktem al. Hij wordt getipt eh, als mogelijke rijder eh, voor Toro Rosso het volgende seizoen. Ze zijn daar ja, ja, wel tevreden met Hardby en niet tevreden. Hij lijkt alsof hij uh, iedere pech die je kan hebben naar zich toe trekt. buiten zijn schuld om, uh, <laughs> valt hij iedere raceweekend uit. maar goed, de kans zit erin dat hij tiktem hem gaat vervangen volgend jaar kijken we ook nog even. Nederlandse deelnemers de Formule 3, die zijn er niet. Er is wel een Nederlands team van Amersfoort Racing. Maar die beschikt niet over dermate getalenteerde rijders... Eh, dat ze vooraan mij strijden. Dat is een aantal seizoenen geleden wel anders geweest. Want twee van de smaakmakers in de Formule 1 eh, nu, Stappen en eh, Leclerc, die reden afgelopen eh, een seizoen of drie terug eh, reden op, eh, voor Van Amersfoort. Maar daarna is het niet veel aan talent wat bij Van Amersfoort naar boven is komen drijven. Ja, is het zo Willem dat bij de Formule 3 de auto's in principe allemaal gelijk zijn? Dat echt aan de, aan de coureurs ligt? Nou, de auto's zijn ja, meer of meer gelijk. Ja, er valt iets te, doen door middel van de bandenspanning en, andere afstelling. Maar het chassis is allemaal hetzelfde motoren zijn gelijk. Dus ja, veel meer kan je daar niet aan doen. je kan eh, met bandenspanning, eh, dat is toch een heel belangrijk iets eh, in de autosport, bandenspanning. Afstel, dat zijn de hoofdzaken, maar in principe zijn die auto's toch redelijk gelijk. Ja, en wat me ook opvalt altijd bij die auto's, bij de Formule 3, even een domme opmerking van mij, ze hebben allemaal een raket bij zich. Daar dat is de luchtinlaat. Oh, oké, oké, want dat zie je op de andere raceauto's allemaal niet. Nee, nee, dat is eh, Formule 3. Eh, daar staat eh, bekend op. Daar komt de lucht naar binnen om, ja, die de verbrandingsmotor nodig heeft. Die, ja, dit is ook gebonden aan voorschriften natuurlijk, aan maten. Want hoe groter je die zou maken, die inlaat, hoe meer lucht daar binnenkomt. Maar dat heeft een specifieke afmeting die die mag hebben. Dat is ook iets waar streng op wordt gecontroleerd of daar niet mee gesjoemeld is. Oké, helemaal duidelijk. De finish hebben we gehad van de, van de Formule 3 race? Ja, dat klopt. En eh, ja, de, de, eindstand nog een keertje als je wil. Eh, de winnaar eh, was Ralf Aaron uit Estland. vanmorgen wist hij ook al te winnen. Tweede plaats Marcus Armstrong. En derde vonden we terug de Chinees Zoe. <laughs> Daarom vroegen we dat. Oké. <laughs> maar kon ze gaan niet op de spoornaam komen. <laughs> Geweldig eh, Willem. Hartelijk dank voor je verslaggeving van eh, voor dag 1 wat het betreft de DTM. Ga je morgen ook nog? Ik ben eh, morgen ook aanwezig, Nou, wens ik je een zonnige racedag toe op het circuit Zandvoort. Nou, de zon zal niet liggen, toch? nee, dat komt wel goed. Dat komt goed. Oké, bedankt.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 Leuk plaatje, Jordan. de shotgun. We kijken nog even naar Wimbledon, de wedstrijd die op dit moment eh, gaande is Tussen Djokovic en Nadal. Na 2 tegen 2 in sets is het uh, op dit moment ook 6 tegen 6 in de vijfde set. <laughs> Zou het net zo thriller worden als de wedstrijd van oh, gisteren? We houden het in de gaten voor je. Graag tot zometeen na 4 uur. Thank God it's Friday. That's And work your body down. Yeah. No time to funk around, cause we gon' funk you right on up.